Drie uur. Mariette Krol met het NOS Joen Haagse Schilderswijk is de politie voor de derde nacht op rij verwikkeld in een kat-en-muisspel met boze jongeren. De sfeer is grimmig. Zo'n 200 tot 300 jongeren hebben zich verzameld rond het Hobbemaplein. Ze steken vuurwerk af en gooien met stenen en flessen naar de politie. De ME voert charges uit, ook met politie te paard. Enkele demonstranten zijn opgepakt. Aanleiding voor het protest is de dood van de Arubaan Mitch Enriquez in het Haagse Zuiderpark afgelopen weekend. Hij overleed door zuurstofgebrek na een wurggreep van politieagenten. De brandweer dreigt het Binnenhof te sluiten als de verbouwing van de Tweede Kamer niet voldoende opschiet en er geen tijdelijke noodmaatregelen worden getroffen. De brandweer noemt de brandveiligheid van de monumentale panden zeer onvoldoende. In de notitie staat dat er bedrading bloot ligt en dat kabelgoten overvol zijn, waardoor er kans is op kortsluiting. Een beslissing over de renovatie van het Binnenhof is nog niet genomen. Mogelijk moeten de gebouwen vijf jaar dicht. De eerste acht Britse slachtoffers van de aanslag op een strand in Tunesië zijn teruggekeerd in Engeland. Ze kwamen met een militair vliegtuig aan op een luchtmachtbasis bij Londen. Daar was een ceremonie waarbij militairen de kisten naar klaarstaande lijkwagens droegen. Onder de acht slachtoffers waren drie mensen uit één familie. Eerder werden al gewonde Britten gerepatrieerd. Vier van hen liggen zwaar gewond in een Brits ziekenhuis. In Parijs is de afgelopen dag een hitterecord gevestigd. Het werd 39,7 graden in de Franse hoofdstad. Ook in Dieppe aan de Atlantische kust was sprake van een recordtemperatuur. Daar werd het 37,3 graden. De hitte en droogte in Frankrijk heeft al op veel plaatsen natuurbranden veroorzaakt... en er is ruim 500 hectare aan graanvelden in vlammen opgegaan. Het weer vannacht zoel, rond 20 graden. De komende dag meer bewolking, maar ook opnieuw zonnig en zeer warm.